Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie Rotterdam doet vandaag opnieuw onderzoek in het water bij de Haagse wijk Ipenburg... om informatie te achterhalen over de dood van Orlando Boldewijn. lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden... op een eilandje in het water in de Haagse wijk. Hij was toen al acht dagen vermist. Hij had een afspraakje gehad met een man die in Den Haag in de buurt van de plas woonde. Rechercheurs brengen nu de diepte van het water in kaart. De Nederlandse actiegroep Konijn in Nood heeft op eerste paasdag geprobeerd om de Ronde van Vlaanderen stil te leggen. De stichting voert actie tegen de sponsor van het wielerevenement, de Lidl, omdat die vlees verkoopt van konijnen die binnen elf weken worden geslacht. De actievoerders wilden een brug dicht bij de finish blokkeren met kettingen, maar dat mislukte doordat toeschouwers de politie waarschuwden. Groot-Brittannië wil absoluut geen gezamenlijk onderzoek met de Russen... naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Skripal. Dat twittert de Britse delegatie, die aanwezig is bij een speciaal overleg van de OPCW. Dat is de organisatie tegen chemische wapens. Sinds tien uur vanochtend praat een speciale commissie op het hoofdkantoor in Den Haag over de aanslag. En dat gebeurt op verzoek van Rusland. En de Britten noemen het Russische voorstel tot samenwerking pervers en een afleidingsmanoeuvre. En er zijn 1,2 miljoen handtekeningen ingezameld voor een burgerinitiatief ter ondersteuning van minderheidstalen in Europa, zoals het Fries. In Europa wonen zo'n 50 miljoen mensen die deel uitmaken van een minderheid of die een minderheidstaal spreken. De initiatiefnemers vinden dat hun culturele identiteit en taalgemeenschap wordt bedreigd. Het weer nog vanmiddag nu en dan buien, waarvan sommige met onweer, hagel en windstoten. Maar af en toe schijnt ook de zon. En morgen draait de wind naar west of noordwest. En daardoor wordt het een stukje kouder, zo'n 8 of 9 graden. eerst zijn er nog buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droog.